Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd. Ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende maar waar de Telegraaf overschrijft. De raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen... omdat ze het daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Frankrijk verdenkt Rusland van het neerzetten van doodskisten bij de Eiffeltoren. Drie mannen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht vijf lege kisten te hebben geplaatst... met daarop opschriften als Franse soldaten uit Oekraïne. Volgens Franse inlichtingendiensten werden ze aangestuurd door Rusland. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens vier gijzelaars... die in de Gazastrook werden vastgehouden door Hamas, zijn overleden. Het zijn drie mannen van boven de 80. Het vierde slachtoffer is een jongere man. Er zouden nu nog ongeveer 130 mensen door Hamas worden vastgehouden in de Gazastrook. Onduidelijk is hoeveel van hen nog in leven zijn. Als de Kamer een motie aanneemt om een besluit over de aankoop van nieuwe onderzeeboten uit te stellen... dan zal demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie die niet uitvoeren. Dat zei hij tijdens een Kamerdebat over het plan van het kabinet... om bij het Franse staatsbedrijf Naval voor 4 tot 6 miljard euro aan duikboten te bestellen. Van der Maat vindt dat de aankoop niet uitgesteld mag worden. Het weer vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt met vooral in de noordelijke helft soms regen.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 find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. And that's true.